Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam stapt naar de rechter om te voorkomen dat handhavers gaan staken op Koningsdag. De BOA's willen s'avonds een paar uur het werk neerleggen... maar de gemeente vindt Koningsdag niet het juiste moment. De handhavers willen staken voor een betere uitrusting. Burgemeester Halsema beloofde eerder dat ze bodycams krijgen... maar dat vinden de BOA's niet genoeg. Ze willen ook een wapenstok, handboeien en pepperspray. LHBTI-belangenorganisatie COC wil dat staatssecretaris Harbers een Amerikaanse spreker verbiedt om volgende maand naar Nederland te komen. Het gaat om de baptistische voorganger Steven Anderson. Hij spreekt zich regelmatig extreem hatelijk uit over LHBTI'ers. Ook is hij fel anti-abortus en staat hierom bekend dat hij de bewijzen voor de holocaust ter discussie stelt. Vanwege zijn uitspraken werd Anderson eerder geweigerd door onder meer Zuid-Afrika. Op de Dam in Amsterdam hebben zo'n 50 mensen de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka herdacht. Er werden bloemen gelegd en toespraken gehouden, onder andere door burgemeester Halsema. We zijn hier niet met duizenden, maar we zijn hier wel uit overtuiging, zei ze. Op station Amsterdam Centraal werd de vlag van Sri Lanka geprojecteerd. Bij de aanslagen zondag kwamen zeker 321 mensen om het leven. Egyptenaren hebben in een referendum de grondwetswijzigingen goedgekeurd... waardoor president Sisi kan aanblijven tot 2030. Volgens de Nationale Verkiezingsautoriteit stemde bijna 90% van de kiezers voor. Vorige week stemde het Egyptische parlement al in grote meerderheid in met de wijzigingen. De aangepaste grondwet geeft president Sisi onder meer de mogelijkheid voor een derde ambtstermijn. In de oude grondwet was dat verboden. Het weer. Vannacht klaart het op.